Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man uit Noorwegen wordt gezocht voor de pieperaanval in Libanon. De man van 39 is de eigenaar van een Bulgaars bedrijf... dat wordt gelinkt aan de verkoop van de ontplofte piepers. Hij is al een week spoorloos. Vorige week explodeerden de apparaatjes... waarmee Hezbollah-strijders met elkaar communiceren. Bijna 3000 mensen raakten gewond, 9 overleefden de aanslag niet. Een bekende Amerikaanse neurowetenschapper zou hebben gesjoemeld met 132 van zijn studies. Sommige medicatie werd op basis van zijn onderzoek goedgekeurd voor tests op mensen. Maar in die tests bleken die medicijnen helemaal niet te werken. Volgens andere wetenschappers vervalste hij afbeeldingen in studies naar hersenaandoeningen. De wetenschapper is nu op non-actief gezet. En Daniel Ricciardo is ontslagen door het Red Bull-team. Dat vreesde de Formule 1-coureur zelf ook al... na de Grand Prix van Singapore afgelopen weekend. Ricciardo wordt per direct vervangen door Liam Lawson van 22. De kans is groot dat eh, Daniel Ricciardo niet terugkomt in de Formule 1. En FC Twente heeft zich weten te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. De vrouwen wonnen thuis van de Kroatische club ZNK Osijek. En dat deden ze met 4-0. Dat was vorig jaar wel anders, vertelt mijn sportcollega. Vorig jaar lukte het bijna, maar ging het mis thuis tegen Hekken... waar iedereen dacht, nou, dit zal wel lukken. Maar uiteindelijk ging het dan toch helemaal mis. Zakte Twente heel hard door het ijs eh, in die laatste eh, voorrondewedstrijd. En, nou, deze keer geen enkel probleem met welke tegenstander dan ook in de voorronde. Dus ze gaan morgen lekker de kokers in en eens kijken tegen wie ze allemaal loten. Morgen rond een uur of één weten we wie de tegenstanders van Twente in de groepsfase worden. Dan nog het weer. Vanavond regent het op veel plekken. Kans op onweer ook. Morgen opnieuw een mix van zon en regen. En het wordt een graad of 15.